met het NOS-journaal. Twee Oekraïense anticorruptieinstanties hebben omkoping aan het licht gebracht... waarbij onder andere een parlementslid betrokken was. Er zou geld zijn verduisterd dat bedoeld was voor de aankoop van drones en ander militair materieel. Volgens Oekraïense media was het parlementslid een partijgenoot van president Zelensky. In totaal zijn vier mensen opgepakt. Het meisje van bijna één uit Utrecht dat sinds dinsdag was vermist is terecht... De politie vermoedde dat ze door haar moeder was meegenomen... nadat de rechter had besloten dat ze uit huis geplaatst moest worden. Er waren grote zorgen over het eenjarige kind. Vanavond meldde de moeder zich met het meisje op het politiebureau. In Duitsland is gisteren voor de derde keer deze week brand geweest langs het spoor. Dit keer stond een data- en stroomkabel langs een goederenspoor in de deelstaat Sachsen-Anhalt in brand. De Duitse spoorwegen denken dat ook deze brand is aangestoken. Dat gebeurde eerder al op twee plekken tussen Düsseldorf en Duisburg. Een lichtverstandelijke beperking bij verdachten wordt vaak niet herkend in politieverhoren. Dat meldt Nieuwsuur. Eén op de drie verdachten heeft zo'n beperking. Zij worden vaak hetzelfde verhoord als andere verdachten, maar begrijpen soms dingen niet. Dat kan leiden tot verklaringen die niet kloppen, waardoor politiezaken soms stuk lopen. Hamas wil pas de wapens neerleggen als er een onafhankelijke Palestijnse staat is... met als hoofdstad Jeruzalem. Eerder vandaag stelde de Amerikaanse topdiplomaat Witkoff nog een deal voor... waarbij Hamas alle gijzelaars moet vrijlaten en de wapens moet neerleggen. Hamas vindt dat onacceptabel. Het weer, vooral in het noorden en oosten enkele buien. Op andere plekken blijft het vaker droog.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 Ladies. Show The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. My, my house. My house. This is my house. DJ Superstar. DJ Kiovistelli. Kiovistelli. Show. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. Everybody tells me things will be fine If I look to the future with a smile Now it's easier to understand never gonna hear I'm the sunshine Sparkling in my eyes My protection against your lies All the places that I've been All the beauty that I've seen Tells me you're no good for me Show.